Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Veel Nederlandse bedrijven zijn te laat met hun jaarrekening, schrijft het Financiële Dagblad. Uit onderzoek blijkt dat 12% van de bedrijven de jaarrekening over 2015 te laat opstelde. 41% was te laat met de publicatie ervan. Vaak maken ze gebruik van uitstelmogelijkheden, maar tientallen bedrijven overtreden daadwerkelijk de wet. Deskundigen pleiten in het FD voor strengere regels. De hervorming van de sociale zekerheid in Nicaragua wordt na dodelijke protesten geschrapt. President Ortega zei in een televisietoespraak dat hij de omstreden wet intrekt. Vorige week werd de wet ingevoerd, waardoor de sociale premies omhoog gingen en de pensioenuitkeringen werden gekort. Dat leidde tot massale protesten in Nicaragua, waarbij zeker tien doden vielen, onder wie een journalist. De naakte man die gisteren in een wegrestaurant in Tennessee vier mensen doodschoot... is vorig jaar bij het Witte Huis aangehouden. Hij was op een plek waar het publiek niet mag komen, zegt de politie van Nashville. De 29-jarige man is nog niet gepakt na de schietpartij van gisteren. Er is een klopjacht gaande. De politie houdt er rekening mee dat de man nog gewapend is. Een op de drie werknemers zit tien jaar of langer bij dezelfde werkgever, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral bij de overheid gebeurt dat vaak, maar ook in de industrie, het onderwijs, de financiële sector en de bouw. De dienstverbanden zijn het kortst in sectoren als de horeca, callcenters en schoonmaakbedrijven. Meer dan de helft is daar korter dan twee jaar in dienst. Feyenoord wordt vanmiddag gehuldigd voor het winnen van de KNVB-beker. Dat gebeurt in de Kuip. De festiviteiten beginnen daar om twee uur. Normaal wordt Feyenoord na het winnen van een grote prijs gehuldigd op de Koolsingel, maar die is nu niet beschikbaar vanwege werkzaamheden. Feyenoord won de bekerfinale tegen AZ gisteravond met 3-0. Het weer.